naar Canada als assistent. Winter en de Klerk hebben voor drie jaar getekend bij FC Toronto. Het weer, vannacht in het midden en oosten kans op een winterse bui. In de rest van het land droog, het is 0 tot min 4 graden.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 Namens de Afrikaanse Unie was de Keniaanse premier Odinga bij het gesprek. De leiders zeiden na afloop dat de onderhandelingen komende dag verder gaan. De Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties eisen dat president Bakbo aftreedt. Bakbo verloor eind november de verkiezingen van zijn rivaal Ouattara... maar hij weigert op te stappen omdat er gefraudeerd zou zijn. Bij onlusten in Ivoorkust zijn de afgelopen weken 170 mensen om het leven gekomen. Duizenden mensen zijn het land ontvlucht. Griekenland heeft plannen om een hek te bouwen van 12,5 kilometer lang en 3 meter hoog langs een deel van de grens met Turkije. De regering zegt dat dat nodig is om de toestroom van illegale immigranten te stoppen. 9 van de 10 immigranten die de Europese Unie proberen in te komen doen dat via Griekenland. En dan vooral via de regio Evros die grenst aan Turkije. Vorig jaar kwamen 40.000 illegalen via die regio Griekenland binnen. Griekenland klaagt al jaren dat Turkije te weinig doet om de illegalen tegen te houden... Volgens de Griekse regering is een hek de enige oplossing. De Europese Unie is kritisch over het plan. Hekken en muren zijn korte termijn oplossingen en lossen het probleem van illegale immigratie niet op, zijn woordvoerder. In de internationale trein die afgelopen avond in de buurt van Barneveld is stilgezet is geen verdacht pakketje gevonden. De zoekactie is rond middernacht gestaakt. De trein kwam uit Duitsland en een passagier had de politie ingelicht over een man die zich verdacht gedroeg. De man was al in Duitsland uit.